Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump heeft het wetsvoorstel ondertekend... waarmee de dossiers van Jeffrey Epstein worden vrijgegeven. In het dossier staat mogelijk meer over wie op de hoogte waren... van het misbruik van Epstein. Eerdere mails van Epstein suggereren dat Trump ervan wist... hoewel de president dat zelf ontkent. De gemeenteraad in Moedijk heeft ingestemd met de opheffing van het gelijknamige dorp. Moedijk moet wijken voor de uitbreiding van het haven- en industriegebied. Volgens het gemeentebestuur is opheffing nu de enige optie. Op 1 december nemen het Rijk, de provincie Noord-Brabant en de gemeente gezamenlijk een definitieve beslissing. De Amerikaanse chipmaker Nvidia heeft de afgelopen drie maanden veel meer omzet en winst behaald dan verwacht. Dat is voor het grootste deel te danken aan de verkoop van chips voor datacenters. De laatste tijd wordt op de beurs juist met spanning gekeken naar de marktleider in AI-chips... omdat de vrees bestaat dat bedrijven als Nvidia veel te hoog gewaardeerd worden. De klimaattop van de VN is volgend jaar in de Turkse stad Antalya. Turkije was met Australië in een diplomatieke strijd verwikkeld over het gastheerschap. De landen hebben nu afgesproken dat Turkije de top mag organiseren en voorzitten... terwijl Australië de onderhandelingen mag leiden. Op de klimaattop spreken landen over onder meer het terugdringen van ontbossing en fossiele brandstoffen. De voetballers van Curaçao zijn in Willemstad gehuldigd... na de plaatsing voor het WK voetbal van volgend jaar. Het land verzekerde zich voor het eerst en als kleinste land ooit van deelname aan het toernooi. Het team van bondscoach Dick Advocaat werd in een open bus door de stad gereden... waarna de officiële huldiging volgde. Het weer, met name aan de kust komen enkele buien voor... en in het binnenland kan het licht vriezen. Het KNMI waarschuwt plaatselijke plaatselijk gladheid in het oosten en zuiden.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 De gemeenteraad in Moerdijk heeft ingestemd met de opheffing van het gelijknamige dorp... vanwege de uitbreiding van het haven- en industriegebied. Op 1 december volgt een definitieve beslissing van het Rijk, de provincie Noord-Brabant en de gemeente. En de voetballers van Curaçao zijn in Willemstad gehuldigd... naar de plaatsing voor het WK voetbal van volgend jaar. Het land verzekerde zich als kleinste land ooit van deelname aan het toernooi. Het weer, vooral in het westen, buien met soms hagel of natte sneeuw. En het wordt maximaal 6 graden.